Clemens Peters met het NOS-journaal. De temperatuur in Nederland blijft stijgen. In het oosten en zuiden is het al boven de 35 graden. Bij het meetstation in Gilserijen was het een klein uur geleden al 36,1 graden. Het koelste meetstation van Nederland was Vlieland met 26,8. In de rest van het land is het al rond of net over de 30 graden. En vanwege het warme weer gaan verschillende bruggen in Amsterdam... tot en met vrijdagnacht niet meer open, meldt de stadszender AT5. In Drenthe is een Hialomma-teek gevonden, ook wel de reuzenteek genoemd. Een vrouw uit de plaats Odoorn vond het beestje eerder deze maand op haar paard. Het is de tweede keer dit jaar dat zo'n tropische teek in Nederland is aangetroffen. Een Hialomma-teek kan het Krim-Congo-virus bij zich dragen... wat bij mensen voor een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan zorgen. Maar de teek die in Drenthe is gevonden heeft het virus niet bij zich. Nederlands meest gezochte crimineel, Ridouan Taghi... houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving in de Telegraaf. De krant schrijft dat politie en justitie overtuigd zijn... dat het net zich sluit rond de crimineel. Een oud-medewerker van de Oostenrijkse ex-bondskanselier Kurz... heeft onder een valse naam vijf harde schijven laten vernietigen. Daardoor is Kurz in verlegenheid gebracht. Het is onbekend wat er op die schijven stond... en of er een verband is met de omkopingsaffaire... waardoor de coalitie van Kurz uiteenviel. Het voetbalprogramma VTBL met presentator Umberto Tan stopt. Er komt geen tweede seizoen. De eerste uitzendingen begin dit jaar trokken nog zo'n 275.000 kijkers... maar daarna zakten de kijkcijfers in. Humberto Tan is na de zomer wel weer te zien op RTL 4 met een nieuw programma. Het weer. Vandaag zonnig en extreem heet. Op de Wadden wordt het 32 graden. In het zuiden is een temperatuur van 37 of 38 graden mogelijk. Vanmiddag steekt er langs de kust een zeebriesje op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... bij knoop het Raasdorp, 4 kilometer.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 Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. De San Xavier Red. 26 ehm, juli, en dat is vrijdag, van 12 tot 8 uur s avonds. Dan hebben we weer de gezellige Ibiza en Hippie-markt. En die is dan weer terug. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events de extra Ibiza-sfeer naar Zandvoort aan zee. Je vindt een exclusieve eh, selectie van producten met betrekking tot Ibiza. Zoals lifestyle, mode, jewels schoonheid... maar de markt is ook de plek voor een drankje, snack en een prachtige Ibiza-geluid. En wij gaan luisteren naar de surfers met windsurfing. Ja, dat is een mooie met dit weer. come from miles around Cause we I love Golden Oldies. Ik heb een Nederlandse uitgezocht en die komt ook uit 1996. En het wel een van Rob de Nijs. En hij is afkomstig van zijn album De Band, De Zanger en Het Meisje. Het werd uitgebracht op 27 juli in 1996. Het stond ongeveer 28 weken in de mega top 50, waarvan 5 weken op nummer 1. Dit is de enige Nederlandse nummer 1 hit van Rob de Nijs ooit geweest. Het liedje is geschreven door Belinda Muldijk, de ex van Rob de Nijs... en gecomponeerd door Ellen Driesen en de zanger van Spargo. In 2011, naar aanleiding van het vaderschap van de Nijs op 68-jarige leeftijd... maakte de crew van het radioprogramma Zomertijd... een parodie op Hart genaamd Banger, eh, of Lat. <laughs> Sven Veen, die zong het nummer. Ja, hoe kan je dat bedenken, zoiets, hè? Goed, hier komt, eh, eens even kijken, Bangerhart van Rob den Nijs. Hoe ik ben rijker dan ik ooit heb durven Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart dan dat van mij. ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ik wil jou lief. Ik heb je liever dan mijn eigen lieve leven. Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij. Er is maar één ding dat ik niet echt in de hand heb. Er is geen banker hart dan dat van mij. Jaarlijkse eindfeest van Recreade, Sante Kraampje... hangt, voor, net als volgend jaar, vorig jaar weer aan een zijden draadje. De Recreade, die zondag van start ging met een forsiejacht... wordt er al jaren mee afgesloten. Het ontbreekt echter aan vrijwilligers die bereid zijn... om één dag de Zandvoortse kinderen dit grandioze feest mee te laten maken. De hele recreade valt en staat bij vrijwilligers... en dat is al meer dan 50 jaar het geval. De activiteiten zijn ondanks al teruggebracht tot één week op één locatie... in plaats van twee weken op twee locaties door het tekort. Zantekraapje hoort nu eenmaal bij Zandvoort en bij Recreade. Het zou jammer zijn als we het moeten aflasten. Vorig jaar deden we dat via de Zandvoortse krant een dringende oproep. En we doen het nu via de Zandvoortse krant, maar ook via de radio. Dus ik zou zeggen, mensen luister en uh, Recreade heb vrijwilligers nodig. En, want ze hebben nu opnieuw een tekort en ze houden opnieuw moeten laten aflasten... als er niet een aantal vrijwilligers komen. Al dus Joyce Draaier van Recreade. Zij doet dus een bringende oproep om u zo snel mogelijk op te geven... zodat de mooie traditie van Santa door kan gaan. Mochten we toch bereid zijn om mee te doen in een geweldig team...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 kan terecht op het strand van Amsterdam. Want behalve drankjes met de nodige alcohol... schenken de verschillende strandtenten natuurlijk ook cocktails met weinig of geen alcohol. Wel zo lekker als je de hele dag met jouw gezicht in het zonnetje vertoeft. Geniet van deze top 3 maar doe het wel met mate. De surf. En de surf, dat is een speciaal voor Zandvoort ontwikkeld cocktail. De mix van gin, parfait amour, balls blue, verse citroen en tonic... zorgt voor een frisse, maar zoete cocktail. Heerlijk voor een warme zomeravond van Zandvoort. Verkrijgbaar bij verschillende strandpaviljoens. Coppa dell'amore, Meijer aan Zee, Boulevard de Vavaas 16. Meijer aan Zee is de trouwlocatie van Zandvoort... Niet voor niets dat je hier terecht kunt voor een kopje liefde. De Coppa dell'Amour laat zich omschrijven een fris momentje voor jezelf. De combinatie van liqueur 43 met verse cranberry en limoensap... maakt deze hemelse cocktail lekker verfrissend. En dan hebben we er nog één voor u, Mango Sunrise. Mango's Beach Bar, Boulevard Banaar 15. Eh, tequila Sunrise, maar dan net even iets anders. Mango Beach Bar is een Spaanse achtig dorpje met verschillende paviljoens. We dromen even weg bij een heerlijke cocktail van sausa tequila, monin cherry en mango sap. Nou, als je dit hoort, krijg je alleen maar trekken.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 Want vandaag is het zonnig en droog. Al trekken in het westen soms wel enkele wolkenvelden over. Het wordt uitzonderlijk warm. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 32 graden op de Waddeneilanden... tot 38 graden in het zuiden en het zuidoosten. Een lokale 39 graden is niet uitgesloten. De zuidoostenwind is overwegend matig. In de loop van de middag draait de wind van het westen uit naar west... waardoor er enige verkoeling optreedt. In de nacht naar donderdag is er alleen hoge bewolking. Het blijft droog. De minimum lopen uiteen van 19 graden in het noordwesten... tot 23 graden in het zuidoosten. In de stedelijke gebieden liggen de minima enkele graden hoger. De wind is zwak en komen uiteenlopende richtingen. Morgen verandert weinig aan het weerbeeld en is er opnieuw veel zon. Op veel plaatsen wordt het nog iets warmer dan vandaag... met een maximumtemperatuur van 32 graden op de Waddeneilanden... tot 39 graden in het zuidoosten. En in lokaal 40 graden is niet uitgesloten. Later in de middag en in de avond is er in het zuidwesten een kleine kans op lokale onweersbui met windstoten. De wind is zwak tot matig en komt uit richtingen tussen oost en zuidoost. De bron van mij, de KNMI in de beeld. En ik ga door met Warner. Cold as Ice. zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ja, er is een Pride on the Beach op 29 juli en dat duurt tot 31 juli, dus twee dagen. We gaan het feest van vorig jaar nog eens dubbel en dwars overdoen. Met feesten, een foto-expositie en natuurlijk een Pride on the Beach parade. Doet de Guy Parade in Amsterdam van 29 tot 31 juli ook weer het strand van Zandvoort aan. Ja, en dat weten we allemaal. Dat is altijd heel gezellig. Ik ga een liedje draaien van de Pretenders. En dat is, eh, die zingen over uh, moeder aarde. En die willen eigenlijk dat we heel zuinig zijn op moeder aarde. Maar dat moeten we ook zijn, denk ik. Let me inside you Into your room I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when every To your room I've heard it's lined with the things you don't show Lay me beside you Down on the floor I've been your lover from the womb to tomb I dress as your daughter without aim. The day before you came. And turning out the light, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain. The day before you came. dat was De Dame die voor you came. Goed, we gaan door met het volgende item. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat heb je nog van mij te goed. Dus is het uh, bioscoopprogramma van Circus Zandvoort tot 31 juli. Toy Story 4 in 3D en in het Nederlands. Dagelijks om 11 uur. De intree 6 jaar. En dan hebben we nog The Lion King. De nieuwe, nieuwe serie of de nieuwe versie. 3D OV dagelijks om half drie en om half acht. In de intrede is negen jaar. En dat is met uitzondering van 30 juli, want dan is het om 7 uur s avonds. En dan hebben we nog Pride on the Beach, Roze Filmdagen, Riot, dinsdag 30 juli, 9 uur. En verwacht wordt Playmobil, de film. De kaartverkoop Info www.circusandvoort.nl En ik ga door met Joshua Hislop, de Fruit. blood that I made. wil u nog even aandacht vestigen op onze reuzenrad, de View. Bekijk Zandvoort aan zee van grote hoogte. 55 meter hoge reuzenrad de View biedt vanaf het Badhuisplein... een spectaculaire uitzicht over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. Kun jij je een mooiere zondondergang voorstellen? Ik niet. Dus neem plaats in een van de 42 gondels en raak in de wolken in Zandvoort. Voor de kinderen kost het 4 euro. En voor de volwassenen 6 eh, euro. Ja, en John Travolta zingt altijd Crazy Lightning. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four barrels of auto, yeah. fuel injection cut up and chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With the four speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, yeah, they get license injuries, lightning. Breeze lightning, you're burning up a quarter mile. no, breeze lightning. you're coursing through the hip lap child. der Sprung, du machst den Kuhjäger. helaas moesten we het onderbreken. Perfect plaatje vind ik, perfect. Het is weer afgelopen voor vandaag.